Zes uur. Marnix eh, met het NOS Journaal. Na de Panama Papers hebben overheden wereldwijd... al meer dan een miljard euro aan boetes en achterstallige belastingen opgelegd. Dat schrijft Trouw, drie jaar na de eerste publicatie over de Panama Papers. Dat zijn miljoenen documenten met gegevens van bedrijven en personen... die geld wegsluisden naar belastingparadijzen... Waarschijnlijk is de echte opbrengst veel hoger dan die miljard euro... omdat veel landen niets willen prijsgeven over onderzoeken naar aanleiding van de documenten. In Nederland is op basis van de Panama Papers al zeker 8 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgehaald. Een vrouw met twee Chinese paspoorten is zaterdag aangehouden... toen ze met een verzonnen verhaal probeerde toegang te krijgen tot Mar-a-Lago... het buitenverblijf van president Trump in Florida... De aanhouding is nu bekend geworden via rechtbankdocumenten. De vrouw had een harde schijf en USB-stick met malware bij zich... net als een laptop en vier mobiele telefoons. Nadat ze was aangehouden veranderde ze haar verklaring een aantal keer. Ze wordt aangeklaagd voor het afleggen van valse verklaringen... en het illegaal betreden van afgeschermd gebied. President Moreno van Ecuador zegt dat Wikileaks-oprichter Assange... de voorwaarden van zijn asiel heeft geschonden. Welke voorwaarden dat zijn, zei de president niet. Assange woont al jaren in de ambassade van Ecuador in Londen. President Moreno zei dat er privéfoto's van hem en zijn gezin zijn verspreid via sociale media. De regering van Ecuador denkt dat Wikileaks de foto's naar buiten heeft gebracht.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 6.9. Dit is ZFM. 神，哈哈。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 little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little my